der Linde met het NOS-journaal. Een parkeergarage en een aantal winkels in Nieuwegein blijven vandaag dicht... omdat er scheuren in het plafond zijn ontdekt. Vanwege de scheuren werd gisteren al een deel van het plein voor het stadhuis afgezet. Volgens RTV Utrecht hadden beveiligers gezien dat er beton losliet. De problemen hebben ook gevolgen voor bezoekers van het ziekenhuis in Nieuwegein. De parkeergarage die nu dicht is fungeert als alternatief voor de garage bij het ziekenhuis... die vorig jaar deels instortte. In de Oekraïense regio Zaporizhia zitten bijna 60.000 mensen zonder stroom... na een Russische aanval op het elektriciteitsnet. De regio wordt bijna dagelijks geraakt door drones en raketten uit Rusland. In de winterperiode valt Rusland vaker stroomvoorzieningen aan om burgers te terroriseren. De Oekraïense gouverneur van Zaporizhia zegt dat de verwoeste installaties zo snel mogelijk worden hersteld. Rusland meldt Oekraïense aanvallen op olieinstallaties bij de Zwarte Zee en bij Moskou. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot met vermoedelijk drugsmokkelaars. Drie opvarenden werden gedood, zegt defensieminister Hexet. De boot voer in internationale wateren in het Caribisch gebied. De VS heeft sinds september al meerdere soortgelijke aanvallen uitgevoerd... waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. De aanvallen leiden internationaal tot veel kritiek. Vooral ook omdat niet duidelijk is op wat voor juridische gronden de VS dit doet. PVV-leider Wilders bedreigt de democratie met zijn uitspraken over onregelmatigheden bij de verkiezingen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging spreekt van aantijgingen en zegt dat het verkiezingsproces in de gemeentes met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Ook de kiesraad zegt dat er niets bekend is over fouten. Het weer, een enkele bui vanochtend, maar er is ook zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanmiddag meer kans op een bui met mogelijk ook onweer of hagel.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 trees are bare. The smell of burning leaves is in the air. November twilight steals across my heart. At five the streets are dark. Across the empty bandstand in the park, November twilight softly falls again. you could hear a voice if one were calling. So quiet that you could hear a tear. once more across the dark pavilion of my heart. And then I miss you most. Miss you with the ache of long lost things, of sunburned was beautiful and love was young and gay. Goedemorgen goede luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz, samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En dan weet je het wel, dan beginnen we altijd met Julie London... van dat, eh, die mooie LP Calendar Girl. En nou is, nou is november aan de beurt. Het is alweer 3 november, dus ja, de tijd vliegt. En ja, zij zong het al in het lied. Om vijf uur wordt het schemerig. En ik hoorde toevallig op de radio dat de zon ondergaat vandaag om negen minuten over vijf. Dus het klopt helemaal. Wat gaan we doen vandaag? Ja, ik heb vandaag eigenlijk centraal gezet de swing. Eigenlijk hele fijne muziek. Eh, en de, de, de goud van oud zou ik zeggen. En natuurlijk ook wat modern. En als het op goud van oud aankomt... dan kan je natuurlijk niet om deze manier heen. En even kijken, dan heb ik hem neergezet. Duke Ellington. De, en dit nummertje, Coco. Oh. Het fraaie nummer dat werd opgenomen op 6 maart 1940. en wordt ook al een mijlpaal in de jazz genoemd. Coco van, eh, eh, ja, van eh, Duke Ellington. En op de bas, dat was volgens mij Jimmy Blanton. Mooie muziek is dat, hele mooie muziek. En datzelfde geldt ook voor Eva Cassidy. En dat is natuurlijk wel hele mooie muziek. Daar gaan we ook iets van draaien. I Don't Mean A Thing, heel bekend nummertje uit de jazz. If it ain't got that swing, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. Makes no difference if it's cool or hot. 'Cause you just got to give that rhythm everything you got. wop, do wop, do wop, do wop, do wop. tempo-nummer van, eh, komt van een cd'tje Nightbird uit 2015. Eh, ja, een fantastische zangeres. Helaas veel te vroeg overleden. Uh, we draaien alles door elkaar. En dan zie ik nu klaarstaan de Dutch Swing College Band. Daar hoef ik verder niks aan, oh, aan toe te voegen. Met een heel bekend nummertje, de Tiger Rag. ja, Dutch Swing Band eh, wordt toch niet zo vaak meer gedraaid... maar de muziek blijft toch wel de moeite waard. Eh, dan kom ik bij een, uh, een speelster. En die heeft op een cd'tje Fish een minimale jazz gemaakt. Samen met Jesse van Ruller op gitaar en Tony Overwater op bas. En Joshua Sampson op percussie. Het is een, ik vind het een mooie cd. Het is wel een, een, een, een oudere cd al volgens mij. Ik zal even kijken. 2005 heeft ze dit gemaakt. Nee, sorry, 2012. En ik draai een nummertje van deze oktober in het Oosterpark. Oosterpark, is dat uh, al Groningen? Nee, het zal Amsterdam wel zijn, denk ik. muziek van Hermine Deurlo op de mondharmonica. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat... Uh, dat eh, roept bij mij associaties op met een beetje filmmuziek. Dat komt misschien door Toet Stillemans... die in vele eh, films natuurlijk de mondhar mondharmonica <laughs> gespeeld heeft. Maar goed, mooie muziek. We zitten in een wat rustiger vaarwater. En als we in een wat rustiger vaarwater zitten... kan ik ook wel eens Johnny Hartman draaien. Vanochtend reed ik hier naartoe en ik zag... het was een zonnetje, een blauwe lucht. En eh, eh, ja, de bomen waren zo mooi. En toen dacht ik meteen weer aan april... toen alles zo fris groen was. En daarom draai ik van Johnny Hartman April. this lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we've ever had alone have walked together. I'll remember April. Ja, Johnny Hartman eh, niet zo heel bekend, maar toch een fantastische baritonzanger. zanger. Eh, ja, Ooit werd zijn muziek gebruikt in een film van Clint Eastwood... The eh, eh, Bridges of Madison County. En toen was er wel een revival van eh, de muziek van Johnny Hartman. Een crooner. Een andere crooner, ja, die veel, veel bekender geworden is... dat is natuurlijk Frank Sinatra. En daarvan het nummertje All My Tomorrows. except for just a dream or two. But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. Right now, it may not seem like spring at all drifting and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow, and all my tomorrows belong to you. No one knows better than I that luck keeps passing me by That's fate But with you there by my side I'll soon be turning that tide Just wait As long as I've got arms It's you I'll be clinging to And all the dreams I dream, beg or borrow On some bright tomorrow Frank Ook in een nummer waar je stil van wordt. Door de eenvoudige maar diepgaande tekst brengt het lied eh, een boodschap van blijvende toewijding over. Eh, waarbij de liefde wordt gepresenteerd als een eeuwige bron van kracht en hoop. Prachtig nummer. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Komt van een cd, The Best Of. Nothing but the Best Of. Eh, ja, ik ben van de vocale jazz, maar ik hou ook wel van de gewone de instrumentale. Dus eigenlijk tijd voor eh, Kenny Drew. Eens even kijken wat ik daar... Het Kenny Drew Trio. Een bekend nummer van Caravan. Kent iedereen. Mooi nummertje. Mooie uitvoering. Eh, komt-ie. Kenny Drew trio bestond natuurlijk uit Kenny Drew zelf op piano... en eh, op de bas eh, Paul Chambers en drummer eh, Philly Joe Jones... En dit hele bekende nummer van Ellington Caravan... werd natuurlijk in een fast bop uitvoering gespeeld. Ja, mooi nummertje. Echt bijzonder vind ik het. 1956 komt het uit. het is het een later weer uitgebracht... of zelfs op een LP, geloof ik. tijd voor de Joni Mitchell... Johnny Mitchell, daar is onlangs een box van uitgekomen... met, eh, ik even kijken hoor, Johnny's Box... Joni's Jazz. Een boxset met 61 nummers van Joni Mitchell... en de jazzinvloeden die daarin zitten. En ja, zelf heb ik gekozen voor een nummertje... wat ik volgens mij wel eens eerder in deze uitzendingen... in de loop der jaren gedraaid heb. Answer Me, My Love. Dat vind ik zo'n mooie uitvoering. Dat is met Vince Mendoza, volgens mij met Wayne Shorter... speelt er ook nog op mee. Joni Mitchell, Answer Me, My Love. If you're happier without me, I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. do not you say that we can start anew? In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. I'll try not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. you say that we can start anew in my soul? I turn to you, please answer me, my love. Answer me, my love. prachtige uitvoering van Joni Mitchell. Eh, eh, en eh, dit komt allemaal uit de box. 61 nummers staan erop. Joni's Jazz. die jazz jazzinvloeden in haar muziek. En dit, dit, dit, nummer vind ik wel echt heel mooi. Vince Mendoza heeft de arrangeur ervan. Het is prachtig. Ook de manier waarop hij naar Forte gaat en dan weer terugzakt. prachtig nummer. Maar goed, we draaien meer. We komen dan terecht bij Stan Getz. Ook geen onbekende natuurlijk. Stan Getz. En daar moet ik even zoeken waar ik dat heb neergezegd. Ik dacht dat ik gekozen had van het nummer Early Autumn. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Nou, het is geen Early Autumn. Het is al een tijdje aan de gang. De bomen zitten nog goed in blad. Zijn aardig verkleurd. Maar de stormen van de laatste dagen hebben toch wel het een en ander uit de boom geschud. Stan Getz, Early Autumn. 嗯。 Ja, dit fraaie werk komt allemaal van een uh, cd'tje. Cool Velvet, Stan Getz en Strings. Nou, uh, Stan Getz is natuurlijk wel eh, bekend over, vanwege zijn coole vloeiende saxofoonstijl. En dit is mooi in combinatie met strijkersarrangementen. Er zijn best wat blazers die ook met strings cd'tjes gemaakt hebben. Mooie cd, eigenlijk een eigenlijk een hele fraaie cd. Past ook goed op de zondagochtend. Een beetje melancholisch en een beetje romantisch zelfs. Dus ja, van alles zit erin. Uh, dan kom ik bij een, eh, een, diva, een Nederlandse diva, Greetje Kouwveld. En eh, die heeft een mooie ja, cd ooit gemaakt, A Song for You. En daarbij wordt ze geholpen door Jan Menu, Maarten van de Grinten en Jan Voogd. En daar komt hij.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 singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly, but darling, can't you see? There is no one more important to me. Darling, can't you please see through me? in front, and I was hiding. now I'm so much better, and if the words don't come together, listen to the melody, cause my love. or time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone, and I was singing this song your time. I love you for my life. You are a friend Ja, dat was uh, Greetje Kouwveld. En eh, die, eh, dan, volgens mij is dit iets uit 2017 of zo. Of 2018 is dit Barbie opgenomen. Doll Adventures, dus the mystery of... Maar eens even kijken wat we nog meer hebben staan van... Hier, oh ja, Jess... Oh ja, ik weet alweer waarom ik dat nummer erop had gezet. Omdat hier Jan Menu in speelt. En binnenkort speelt het kwartet Jan Menu hier in Zandvoort. Om precies te zijn, op... Eh, even kijken, dat is op 9 eh, november 2025. En dan speelt Jan nu, dus, zoals gebruikelijk, de baritonsaxofoon... Jean-Louis van Dam piano, Edward Edwin Corsilius Bas en Frits Landsberg op de drums. En dat wordt weer gespeeld in, eh, ja, dat, die eh, Celebrating the Music of Gary Mulligan. Volgens mij heeft hij daar ooit een cd van gemaakt, jammer nu. Mulligan Moods heet die cd. En dat lijkt me een mooi concert eh, worden. En ik zou iedereen willen aanraden om op 9 november... weer eh, te gaan naar jazz in Zandvoort. En nog steeds eh, in uh, Nieuw Unicum... omdat de krocht nog gerenoveerd wordt. Dus niet vergeten, volgende week zondag... kwartet Jan Menu... samen met Jean-Louis van Dam op de piano... Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersberg op de drums. Een mooi concert wordt dat. geniet ervan, zou ik zeggen. Dan gaan we nu over naar weer de echte swing. En dan kom ik terecht bij Benny Goodman. Dat is een heel bekende eens even kijken, Benny Goodman. Hier heb ik hem. Een, een hele bekende van Benny Goodman, Moonglow. mooi nummer. Glow, Benny Goodman. Eh, ik kwam een cd'tje tegen weer in de collectie van Peggy Lee. Een, eh, getiteld Mirrors. Daar stond een grappig nummer op. Professor Hauptman Performing Dogs. Ja, dat gaat, het nummertje wordt gezongen over een voorstelling... die door honden gegeven wordt. Deed me denken aan een toneelstuk Going to the Dogs... van eh, Wim T. Schippers. Maar goed, dat, dat, nummer heb ik niet uitgekozen om nu te draaien. Ik heb gekozen voor het nummertje... I've got them feeling too good today blues. Peggy Lee. tiptoe tapping in my shoes. dat was Peggy Lee. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Alko Beuving. We draaien eh, van alles, maar vooral het thema is swing. En er zitten genoeg nummers tussen die onder de swing vallen. Eh, ja, het eerste uur zit er alweer op. Het tweede uur komt eraan. Als je het leuk vindt, blijf je gewoon luisteren. Het tweede uur is wat modernere jazzmuziek natuurlijk. Ook iets meer geluid. Hoewel het eerste uur zit ook al wat pittige muziek in. We gaan eruit met een nummertje van, uh, ja, en van een cd'tje van, even kijken... Disney. Eens even kijken. Disney, Disney, Disney. Zie ik daar iets van staan? Uh, dit is een nummertje van Disney. Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete